Mark Hokke met het NOS Journaal. Juncker van de Europese Commissie wil de euro invoeren in alle lidstaten van de EU. Dat zei hij in zijn jaarlijkse State of the Union. Ook wil hij het Schengengebied, waar geen grenscontroles zijn, uitbreiden. Juncker streeft naar een Europese Unie die in 2025 uit 30 landen bestaat. Nu zijn dat er nog 28 en straks na de brexit 27. Nog deze maand komt de Europese Commissie met een nieuw beleid voor het terugsturen van migranten. De storm leidt op verschillende plaatsen tot overlast. De ochtendspits viel mee, maar langs de A13 bij Delft is een boom omgewaaid en op de snelweg terechtgekomen. Op de A9 bij Akersloot weide een aanhanger van een vrachtwagen om. Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Op Schiphol leidt de storm tot annuleringen en vertragingen. NRC Handelsblad is kwaad omdat een medewerker zondag in Brunsum twee uur lang is vastgehouden. Fotograaf Chris Keulen maakte daar een verhaal over geluidsoverlast door NAVO-verkenningsvliegtuigen. Hij fotografeerde onder meer een vechtpartij tussen een activist en een Amerikaanse militair in Burger. Daarna meldde Van Keulen zich bij de politie, waarom werd gevraagd zijn fotomateriaal af te staan. Keulen weigerde dat, hij werd toen aangehouden en zijn camera werd in beslag genomen. NRC heeft de zaak aangekaart bij het Openbaar Ministerie. Volgens de krant had de politie eerst toestemming moeten vragen aan de rechtercommissaris. Verzekeraar ASR neemt Generali Nederland over. Daarvoor betaalt ASR 200 miljoen euro. De polissen van 200.000 klanten worden overgezet en kantoren worden samengevoegd. Een onbekend aantal banen wordt geschrapt. Bij Generali Nederland werken 350 mensen. Het kantoor van het bedrijf in Amsterdam wordt in de loop van volgend jaar gesloten. Het weer, aan de kust staat een westerstorm. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het binnenland zijn windstoten van 80 km per uur mogelijk. Later op de dag neemt de wind af. En verder is het wisselvallig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... bij knooppunt Kooimeer, 6 kilometer. heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan ANWB.